Cijfers over slachtoffers zijn er nog niet. Op tv-beelden en foto's zijn gewonden te zien en veel ingestorte gebouwen. Elektriciteit en telefoon zijn uitgevallen. De Haitiaanse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. President Obama heeft hulpverleners en goederen naar het straatarme Haiti gestuurd. Premier Balkenende is erg vlug met zijn commentaar op het rapport over de steun aan Irak. Dat vindt de voorzitter van de onderzoekscommissie Davids. Balkenende bestrijdt een aantal conclusies die de commissie trekt. Zo neemt hij afstand van het oordeel dat er volkenrechtelijk onvoldoende basis was om de inval te steunen. Davids wil niets aan het rapport veranderen. Volgens hem staat het nog steeds als een huis. De AWB gaat zijn leden raadplegen over de kilometerheffing. De organisatie is gematigd positief over de heffing. Maar een duidelijk standpunt heeft de bond nog niet, omdat er nog te veel onduidelijk is. Als een grote meerderheid van de leden tegen de kilometerheffing is... en minister Eurlings doet te weinig om aan de bezwaren tegemoet te komen... dan zal de ANWB de plannen niet steunen. Veel huiseigenaren weten niet dat er allerlei subsidies bestaan om hun huis te isoleren en zo energie te besparen. Dat blijkt uit onderzoek door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Drie kwart van de eigenaren van oudere woningen weet bijvoorbeeld niet dat het aanbrengen van gevelisolatie tijdelijk goedkoper is. Ook de subsidie op isolatieglas is vrijwel onbekend. Milieucentraal concludeert dat huiseigenaren zowel heel makkelijk geld laten liggen.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 Van Pallias of Jeruzalem, Hilversum drie bestond nog niet, Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een leer. Van Pallias of Jeruzalem.